Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het binnenland van Suriname wordt volop gezocht naar overlevenden... van het ongeluk in een illegale mijnschacht. Die stortte gisteravond in. Surinaamse media zeggen dat er inmiddels 14 lichamen zijn gevonden. Er wordt ook onderzocht hoe het mis kon gaan, zegt president Santokki. De informatie is nog steeds namelijk eh, dat men in een soort uh, provisorische tunnel eh, bezig was goud zoeken... met een behoorlijke diepgang. En dat die opening in feite is eh, ingestort waardoor vele mensen dan bedolven zijn. Waarschijnlijk waren die mensen in de mijn op zoek naar goud. Medewerkers in de jeugdzorg krijgen volgend jaar een loonsverhoging van 9%. En er komt een zogenaamde rode knop. Die kunnen ze indrukken als de werkdruk te hoog wordt. Dan moet de werkgever in actie komen om er wat aan te doen. Het staat allemaal in de nieuwe CAO die is afgesproken. Een vrouw die vorige week bij een concert van Robbie Williams was gevallen, is overleden. De vrouw van in de 70 probeerde na het concert van de zanger in Australië... de zaal te verlaten door over een rij stoeltjes te klimmen. Dat ging dus mis. Ze viel zes rijen naar beneden. Sindsdien lag ze in coma in het ziekenhuis. En in Amsterdam was gisteren een debat speciaal voor studenten. Jonge kandidaatkamerleden gingen met elkaar de strijd aan. Vooral over onderwerpen die studenten belangrijk vinden. Klimaat belangrijk en wonen ook wel. Ja, ik krijg hetzelfde. Ja. Migratie, et cetera, vind ik ook belangrijk. Maar natuurlijk ook dat ik eh, ja, op kamers kan. Deze student wil sowieso een stem uitbrengen op een jong Kamerlid. Ik wil me wel kunnen herkennen in op wie ik stem. En ik wil ook wel denken van oké, deze persoon blijft ook nog even op deze aarde. Dus weet ook echt waarover die het heeft. Morgenochtend vanaf half acht kun je terecht in de meeste stemhokjes. Het weer nog. De dag begint grijs met op sommige plekken wat mist of motregen. Daarna wordt het vaker droog en zijn er opklaringen met af en toe ook zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog in volle gang en ook in de regio is dat behoorlijk goed te merken. Zo komt er een ongeluk bij op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur vanaf Naarden West. Verder ook nog opruimwerkzaamheden na een autobrand op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Bij Maarsen zijn twee rijstroken open. Wel sta je een uur in de file. Omrijden kan via knooppunt Everdingen over de A27 en de A1. Verder ook nog viel op de A10, de ring van Amsterdam, door een ongeluk bij knooppunt Amstel.